Levi van Eck met het NOS-journaal. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames... is Ali Harbi Ali, melden Britse media. De 25-jarige Brit van Somalische afkomst is naar een politiebureau in Londen overgebracht. Op basis van de antiterrorismewetgeving wordt hij voorlopig vastgehouden. De man was volgens Sky News niet bekend bij de veiligheidsdiensten... Hij werd gisteren opgepakt op de plaats van de aanval, een kerk waar Emes was... voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. Het is onverantwoord en onmogelijk om komende winter meer dan 1350 IC-bedden beschikbaar te stellen, zeggen verpleegkundigen. Het RIVM zegt dat ziekenhuizen zich moeten voorbereiden op overbelasting. Het ministerie van Volksgezondheid vraagt ziekenhuizen of er verder kan worden opgeschaald maar verpleegkundige organisatie VNVN herhaalt dat dat niet kan. Het ziekteverzuim is hoog en veel verpleegkundigen zijn vertrokken. Archeologen hebben na 25 jaar weer een slachtoffer gevonden van de uitbarsting van de Vesuvius in het jaar 79 na Christus. Het skelet werd ontdekt bij opgravingen in Herculaneum, de stad die met het nabijgelegen Pompeii door de uitbarsting werd bedekt onder een hete aslaag. Om meer over de vondst te weten te komen wordt een groot stuk lavasteen met daarin het skelet uitgehakt en naar een laboratorium gebracht. Sivan Hassan is gekroond tot de beste Europese atlete van 2021. Dat gebeurde op een gala in Zwitserland waar de Europese Atletiekbond de prijzen verdeelde. Femke Bol, goed voor de Olympisch brons op de 400 meter. Horden werd, werd gekroond tot talent van het jaar. Hassan zelf was niet aanwezig bij de uitreiking... maar liet via een videoboodschap weten dankbaar te zijn. Bij de Spelen afgelopen zomer in Tokio won de Nederlandse twee keer goud en één keer brons. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe, maar het blijft zo goed als droog. Het koelt af naar 3 tot 9 graden. De komende dag is het bewolkt en kan in het noorden wat regen vallen. In het zuiden meer zon.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 Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. Solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Y quiero verme como tú me ves.